Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nabestaanden van George Floyd zijn niet tevreden met de gevangenisstraf van ruim 22 jaar voor Derek Chauvin, de agent die Floyd vorig jaar doodde. Hij had levenslang verdiend, zegt Floyds neef. Ook de vriendin van Floyd vindt de straf teleurstellend. President Biden is positiever. Hij noemde de straf voor Chauvin passend. Op verschillende plekken in het land zijn om middernacht discotheken en nachtclubs opengegaan. Voor het eerst sinds maart vorig jaar. Ze mogen weer bezoekers ontvangen als die een coronatoegangsbewijs hebben. Vandaag vervalt ook de mondkapjesplicht op de meeste plekken. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in de gangen van middelbare scholen blijven ze verplicht. In drie dagen hebben 185.000 mensen een vaccinatieafspraak gemaakt voor het Janssen-vaccin. Van de 200.000 prikken zijn er nu nog 15.000 over. Gisteren was het bij het callcenter een stuk minder druk dan woensdag en donderdag... toen de lijnen vaak overbelast waren. Gisteren waren er 38.000 bellers die vaak in één keer gehoor kregen. Na de mesaanval in Würzburg, waarbij gisteren drie doden vielen... zijn nog twee mensen in levensgevaar. In totaal zijn er vijf zwaar gewonden en een onbekend aantal lichtgewonden. Een 24-jarige Somaliër met psychische problemen... stak in het centrum van Würzburg met een mes in het rond. Zijn motief is onduidelijk. De politie schoot de overvaller in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. Bilal Wahib heeft op tv bij Op1 excuses aangeboden voor de livestream... waarin hij een jongen van 12 overhaalde om zijn geslachtsdeel te laten zien. De artiest zei dat hij spijt heeft van zijn actie. Hij heeft de ouders van de jongen gesproken en een financiële regeling getroffen... maar Wahib noemde geen bedrag. In de livestream had hij de jongen 17.000 euro beloofd. Het weer. In het zuidwesten eerst nog regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB file door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar.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 Time to wake up. In every nation. Go feel the vibration. that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we're raising, raising until the break of day. I will lift you up, we can tear it up, feel the love around when this comes down. We fight fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of we can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.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 Zandvoort 106.9 FM. Door het raam kijkt hij naar buiten. En denkt met weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen. Hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven precies wat hij zijn jongen ik zou zeggen Wanneer hij voor zichzelf zou staan Hij zou zeggen buiten, loop de straat uit naar de kroeg.